Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Als het aan president Macron ligt, komt er in Frankrijk geen linkse regering. Hij heeft daar geen vertrouwen in, zegt hij na twee dagen overleggen met alle politieke partijen. Bij de verkiezingen in juli werd een samenwerking van vier linkse partijen de grootste, gevolgd door het middenblok van Macron. Die stuurt nu aan op een centrum-linkse coalitie. De linkse partijen hadden eerder al aangegeven met elkaar een regering te willen vormen en hadden al een premier voorgedragen. Bij een Israëlische aanval op een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaanhoever zijn vijf mensen gedood. Ook zijn er volgens de Palestijnse autoriteit meerdere gewonden gevallen. Israël zegt dat het een operatiecentrum in het kamp heeft getroffen. Sinds de aanslagen van Hamas op 7 oktober is het geweld op de westelijke Jordaanhoever sterk toegenomen. In IJsland wordt niet meer gezocht naar vermisten in de ijsgrot die zondag instortte. Hulpdiensten zochten nog naar twee mensen, maar toen bij een hertelling bleek dat niemand nog vermist was, is de zoekactie gestopt. Bij het ongeluk kwam een Amerikaanse man om het leven. Een Amerikaanse vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De Vereniging van Berggidsen in IJsland wil na het ongeluk strengere regels voor toertochten door gletsjers. Voor het eerst heeft een lid van de kiescommissie in Venezuela gezegd... dat er geen bewijs is voor de overwinning van president Maduro. Juan Carlos Del Pino zegt in gesprek met de New York Times... dat de kiesraad een gebrek aan transparantie heeft... en het niet zo nauw neemt met de waarheid. De verkiezingswinst eind juli werd opgeëist door Maduro... maar de resultaten zijn nooit openbaar gemaakt. Veel inwoners denken daarom dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Ook de VS gelooft de uitslag niet.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 Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love bus stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight, searching your body with my tongue, girl, all night I wonder one day could it be simple dreams could turn into reality? Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. Uh. saw you at the mall, standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled Into an ocean of love we both fell Swimming in the timeless currents of pure bliss Fantasies interchanging with each kiss Undying passion unites our souls Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, you won't come true.